Rudy Vendrig met het NOS-journaal. Het Griekse gestemd met een omstreden belasting op onroerend goed. De hele socialistische PASOK-partij van premier Papandreou stemde voor, waardoor een nipte meerderheid ontstond. Griekenland moest de extra belasting invoeren om in aanmerking te komen voor een nieuwe internationale lening van 8 miljard euro. Tegen vijf Tamils zijn voor de rechtbank in Den Haag celstraffen geëist tot 16 jaar. Ze hebben volgens de aanklagers geld ingezameld voor de Tamil-tijgers in Sri Lanka. Justitie zegt dat de verdachten daarmee mede schuldig zijn aan aanslagen op burgers en militairen. De vijf verzamelden in Nederland geld via illegale loterijen en witwaspraktijken. De Tamil-tijgers werden ruim twee jaar geleden definitief verslagen door het Sri Lankaanse leger. De Europese Unie zette de groep in 2006 op een lijst van terreurorganisaties. Een veearts uit het Friese Wommels moet een half jaar de cel in voor zijn betrokkenheid bij een grote fraudezaak. De arts van 64 gebruikte bloedmonsters van gezonde koeien om gezondheidscertificaten te krijgen voor runderen die met blauwtong besmet waren. De veearts werkte samen met twee bedrijven uit Friesland en Overijssel die de zieke koeien exporteerden naar Slowakije, Roemenië en Rusland. De directeur van het Friese exportbedrijf kreeg ook een half jaar celstraf. De andere directeur werd vrijgesproken omdat hij in die bewuste periode zijn werk had overgedragen aan een ander. Op het forteiland Pampus bij Muiden is een Engelse brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De tuinman van Pampus liet het projectiel vanochtend zien aan de explosieve opruimingsdienst. De granaat bleek op scherp te staan. Vanaf twee uur mochten geen nieuwe bezoekers meer het eiland op. Mensen die er al waren moesten op de andere helft van Pampus blijven. Het weer. Vannacht op veel plaatsen mist. Overdag als de mist is opgetrokken volop zon. De maxima lopen dan uit uiteen van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Tot en met het weekend blijft het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A27 van Gorkum naar Utrecht voor knooppunt Rijnsweert 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 En het werd in 1944 in Los Angeles opgenomen. Ik hou van dit soort live optredens. Vooral als er zeer geïmproviseerd wordt. En dat werd het. Want u kon getuige zijn van een prachtige solo's eigenlijk van de pianist Nat King Cole met Les Paul de gitaar. En verder hoorde u nog Johnny Miller op bas. Lee Young op drums, J.J. Johnson op de trombone, North, Jacket en Jack McVie op de tenorsax. Dat was een bezetting en ik heb eh, deze cd in mijn handen, er staan nog meer prachtige nummers op. Maar ik ga uw aandacht vestigen op een concert wat gaat komen. En dat is komende week en dan eh, hebben we hier in huis de bekende Amerikaan Scott Hamilton. En het is eh, eigenlijk een compliment aan de organisatie van eh, deze jazzmiddag hier in de Krocht in Zandvoort. Want Scott Hamilton is in town. En hij wordt natuurlijk begeleid door het trio Johan Clement. Met Johan Clement op de piano, Erik Timmermans op de bas en Frits Landersberger op de drums. Het begint het hele feest zondagmiddag om half drie. En de toegang, u gelooft het niet, slechts 15 euro. En komt u met de auto geen probleem in Zandvoort tegenwoordig. Want er is een prachtige ruime parkeergelegenheid door de nieuwe parkeergarage. Je stapt zo praktisch van de parkeergarage bijna zo de kracht binnen. Nou, wat willen we nog meer? We gaan eens even luisteren naar Scott Hamilton. Want ik heb een prachtige plaat, een echte LP. En die heb ik op de draaitafel liggen. Ik loop nu naar de pick-up toe. Die staat in de hoek. We gaan luisteren naar Scott Hamilton met een heerlijk nummer. dat is Wrap Your Troubles in Dreams. MUZIEK I do Except when soft rains fall And drip from leaves Then I recall The thrill of being sheltered in your arms Of course I do get along without you very well Of course I do Except perhaps in spring But I should never think of spring For that would you can wrap your arms around So hold on met Seth Baker. Eerst zang en daarna instrumentaal. En daartussendoor ook nog Eric Truffaut met zang van Sophie Hunger in nummer Let Me Go. En onze Haarlemse Sven Duif met het nummer Hold On. Ik was een van de eerste die de eerste cd van eh, Amy Winehouse kocht. En die is getiteld Frank. Met een aantal heerlijke, grove, zelfgeschreven nummers. Maar daar zijn er niet zoveel van die je op de radio hoort. Het begint met een eh, introotje en dan Stronger Than Me. To be strong. u heeft haar wel herkend natuurlijk met People Get Ready, There's a Train Coming. En er komt nu een trein aan. Dan heb ik het over Louis Armstrong en his All Stars. Het nummer wat we gaan draaien, vinyl is het. Hij staat op de draaitafel. Ik ga hem zo starten. Is St. Louis Blues. let's go round. If I'm feeling tomorrow like I feel today, yes, feeling tomorrow like I feel today. so nice and high. the gypsy to get my fortune told. Yes, been to the gypsy to get my fortune told. Because the gypsy knows crazy about my jelly roll. Yeah. And when I went to the gypsy, she had fortunes all over the place. I'm telling you. Yes, the gypsy had fortunes all over the place. But when she looked in my hand, she slapped me right in the face. <laughs> built so fine. Who said that? <laughs> Say I ain't good looking. Baby, I ain't built so fine. I'm worried about what's on your mind. But all the boys like me, cause I take my time. That's the trouble now. I'm gonna grab me a picket off somebody's fence. Wait a minute now, wait, don't go berserk now, wait a minute. What was that? A little picket off somebody's fence. I'm gonna whip you all over your big head until you learn some sense. <laughs> Zoals was dat. En de bezetting nog even, want de zangeres is Welma Milton. En daar is Louis Armstrong ook nog een periode mee getrouwd geweest. Louis Armstrong natuurlijk zang en trompet. Barney Bickert op de klarinet. Trummy Young op de eh, tenor. Willy Carr op piano. Arvel Shaw de bas en Bert Deems op de drums. En dan hebben we het over een periode in 1954. We gaan eh, naar een nummer toe dat in vele vertolkingen te horen is geweest. Take the a u kent hem wel. Maar op het laatst dan denk je, ja, dat heb ik wel eens gehoord. Maar deze uitvoering is van grote klasse. En ik eh, vind het echt wel leuk om eh, aan te kunnen kondigen dat, dat dit een, een opname is van 3 minuten en 33 seconden van een voor mij totaal onbekende dame, Nikki Janowski met Take the a e MUZIEK Oh. uur van Jazz. U krijgt hem volgende keer van mij nog te goed, uh, Take the A Train, Want er werd een heel ander nummer gedraaid en dat was Seven Nation Army van Bel Oncle Sol. En we gaan er nu heerlijk uit met de swingende Jimmy Smith. Ik wens u nog een hele prettige dag toe. You there talking all out your head. You said, b b b b baby, baby, baby, shook sugar, that's all right with me. B b b baby, baby, baby, d d d d daddy, that's all right with me.